UNICEF luidt de noodklok over het land... waar al drie jaar een bloedige burgeroorlog woedt... die al een duizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen lijden honger. En dagelijks sterven er duizenden aan cholera. En er is een nieuw probleem. Sinds een paar weken is in Jemen een tekort aan gas. Het dodental na een brand in een winkelcentrum in Siberië is opgelopen naar zes. Onder de slachtoffers zou een kind zijn. Dertig mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Het dodental kan nog verder oplopen, want er zijn 17 vermisten. Het vuur ontstond op de vierde etage van het gebouw... met daarin onder meer een speelhal en een bioscoop. Inmiddels is het dak van het pand in Siberië ingestort. De beveiliging in Rome is flink aangescherpt na een tip dat er rond Pasen een aanslag wordt gepleegd. Dat zou staan in een anonieme brief die de Italiaanse ambassade in Tunis heeft gekregen. In Italië wordt nu gezocht naar een 42-jarige Tunesier die banden zou hebben met IS. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen op drukke pleinen. Aanhangers van de Catalaanse separatistenleider Puigdemont hebben voor vanavond demonstraties aangekondigd. Ze zijn woedend over zijn arrestatie vanmorgen aan de Deens-Duitse grens. Puigdemont had een lezing gehouden in Finland en was op weg terug naar België waar hij leeft in ballingschap. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt met kans op motregen. Vanuit het noorden opklaringen. Vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist.